als incassobedrijven vrijdag niet zijn gestopt DSB-klanten met een betalingsachterstand lastig te vallen. Dat heeft een woordvoerder gezegd op Radio 2. De curatoren vinden dat het faillissement klanten niet ontslaat van hun verplichtingen. Maar klanten van DSB zeggen dat ze niet kunnen betalen omdat hun rekening is geblokkeerd. Premier Balkenende blijft erbij dat hij niet vertrekt. In de wandelgangen wordt zijn naam vaak genoemd als eerste president van Europa. Toen de oppositie in de Tweede Kamer naar zijn ambities vroeg, zei Balkenende dat hij niet is benaderd en dat een overstap niet aan de orde is. Gisteren zeiden de regeringspartijen PvdA en ChristenUnie al dat ze vinden dat hij in Den Haag moet blijven. Balkenende noemde de speculaties over zijn vertrek een gezelschapsspel in de media. Zwitserland wil het zogenoemde zelfmoordtoerisme een halt toeroepen. Dat heeft de minister van Justitie gezegd. Steeds meer buitenlanders komen naar Zwitserland voor hulp bij zelfdoding vanwege het liberale beleid. In 2007 maakten 400 mensen met hulp een einde aan hun leven. Een derde van hen kwam uit Groot-Brittannië en Duitsland. In die landen is hulp bij zelfdoding in bijna alle gevallen strafbaar. De discussie over hulp bij zelfdoding leidde onlangs op in Zwitserland. Onder meer omdat was gebleken dat er mensen omvroegen die niet terminaal ziek waren. Mogelijk worden de regels in Zwitserland alleen aangescherpt. In dat geval moet bewezen zijn dat iemand terminaal ziek is, dat diegene zelf dood wil en dat er goedgekeurde medicijnen worden gebruikt. Maar er ligt <clears throat> pardon, ook een voorstel om hulp bij zelfdoding helemaal te verbieden in Zwitserland. Het weer, het is nevelig, later in de nacht kan mist ontstaan. Morgen eerst nevel en bewolking en bijna geen wind. Later op de dag breekt de zon door.